TBS-kliniek gezeten. Hij werd in 2005 veroordeeld tot vier maanden cel en TBS voor een enkelvoudige mishandeling. In de wet staat dat TBS alleen kan worden opgelegd als de maximumstraf vier jaar of hoger is. Voor een enkelvoudige mishandeling is de maximumstraf maar drie jaar. De TBS van de man is ondanks de onwettigheid meerdere keren verlengd. Een nieuwe advocaat ging bij het Hof in Arnhem in beroep tegen een nieuwe verlenging. Het Hof wees die af en de man werd vrijgelaten. Vanuit Syrië zijn opnieuw honderden inwoners van de grensstad Yisr al naar Turkije gevlucht. In de stad werden maandag 120 agenten gedood, door wie is onduidelijk. Inwoners vrezen dat het Syrische leger hard gaat ingrijpen. De regering heeft tanks en militairen naar de stad gestuurd en inwoners hebben wegen geblokkeerd om het leger te stoppen. De Turkse premier Erdogan zegt dat Syrische vluchtelingen welkom zijn. Het Openbaar Ministerie vervolgt een rechter en een officier van justitie die hun beroepsgeheim zouden hebben geschonden. De twee werkten in Zwolle en zouden in het systeem van justitie naar een strafblad hebben gekeken. Die gegevens zijn daarna gedeeld met vrienden van de rechter. De officier van justitie is opnieuw actief gesteld en de rechter heeft zijn werkzaamheden tijdelijk gestaakt. Voetbalclub RBC Roosendaal is failliet. Maandag werd nog gemeld dat enkele investeerders probeerden de benodigde 1,6 miljoen euro bij elkaar te brengen, maar dat is niet gelukt. De rechtbank in Breda sprak vanmiddag het faillissement uit. Negen jaar geleden speelde RBC nog in de eredivisie. De problemen begonnen toen de club degradeerde naar de eerste divisie. De clubleiding nam financiële risico's om weer terug te keren naar de eredivisie. Dat pakte verkeerd uit. Het weer... Vanavond is het droog, morgen is het vrij zonnig en rond de 18 graden. Vrijdag is de kans op regen en onweersbuien weer groot. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiderslot 2 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoopend meer 4 kilometer. De A10 West voor de Continental 4 kilometer. En tussen Geuzenveld en Sloten 2 kilometer richting Den Haag. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding bij Den Haag op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Den Haag naar Utrecht en Arnhem ook nog file bij Bunnik, 3 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de afrit en Rode 2. de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 3 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam voor de randweg Dordrecht 2. De A20 Groep van Holland-Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. De A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Den 2. En verderop bij Leusden nog eens 2 kilometer. De A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. De N5 A15 Maasvlakte Rotterdam bij Brielen 3 kilometer.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

Baby, I'm a latest jaded. Love just seems to happen. you things that happen. We burn apart. I'm crazy, I've been in That's not the vibe to feel They say I'm messy But I don't give a damn Baby, this how I feel Some nasty questions Why your eyes so they don't understand me I really don't know what they about But Trying hard to make it right Not gonna fool Out in the triceps Everybody's talking All this stuff I'm talking

Yeah. Notice and it is is my precedents and I do what I made this money, you made it sound like we out of here. It's mine, it's mine.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 dan weer rustig slapen gaan. Die aan de avond de me kust, waarin die de onbewust, in het huis wordt Waar de ketting is gebroken, en alle schepen zijn Er is makes de Vissingen Facing zwaar en fire Looking De haven is verlaat, Want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker bij de gaans wordt gebracht Ik voel de tijden van de zuiverheid in zwijgt van wat men hoort en waiting zoals het gaat. zonder vermogen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt

to 孤独。 Internet. www.zfmzandvoort.nl It's a late sorry.

tussen zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. stuff, smooth Thank you. Seem the fade to black and white I'm the lonely side And time stands still Frozen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

My mind Give it to me Give it I love it all top to you know me Oh baby I can't control so please don't tell me And I just can't get enough Everybody, everybody Dream I'm addicted, wanna drown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 feeling like I'm Mojo Signs are made my heart with Nexos so sweet, I'm presto I wanna wish you right back like presto, yes Each time I wait for the next time She come around for the toast for the best Yellow wall back and forth on the text She got me fishing for a love like a first time about the smile, and the combo Got me high and I ain't coming down low My heart is out louder than a black She got me feeling like this

I don't know what I'm saying, your love is a joke So flex, this is your addicted I can't get away from I it, it, I want you right next to me And I can't erase you out of my memory I just can't switch off. ZFM. het NOS-journaal. In Duitsland is voor het eerst de EHEC-bacterie daadwerkelijk op een groente aangetroffen.